voor spoedige start. Even kunnen met het NOS-journaal. Bij net over de Duitse grens, is een 23-jarige politieagent omgekomen... toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. Twee andere agenten zijn zwaar gewond. De Duitse agenten stonden de vrachtwagen langs de snelweg A61... met ingeschakelde zwaailichten op te wachten... omdat hij in Nederland al was opgevallen door zijn rijgedrag... Ze probeerden de truck uit Oekraïne staande te houden, maar de chauffeur reed in volle vaart op de politieauto in. Die werd zo'n 200 meter meegesleurd. De agent is ter plekke overleden. De vrachtwagenchauffeur is gewond. Voor het eerst is kanker doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. Dat waren eerst hart- en vaatziekten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 stierven bijna 21.000 vrouwen aan kanker. Het vaakst was dat longkanker. Bij mannen zorgt kanker al ruim 10 jaar voor de hoogste sterfte. In 2016 overleden 24.500 mannen aan de ziekte. De 500 rijkste mensen ter wereld zijn dit jaar nog eens 1 biljoen dollar rijker geworden. De groei is volgens persbureau Bloomberg vier keer zo groot als vorig jaar en komt vooral door de stijgende beurskoersen. Jeff Bezos, de baas van Amazon, is in de lijst van Bloomberg de allerrijkste ter wereld. De nieuwe trainer van Ajax wordt, zoals verwacht, Erik ten Hag. Zijn huidige club FC Utrecht laat weten bijna rond te zijn met Ajax. De 47-jarige Ten Hag tekent volgens de Telegraaf voor 2,5 jaar bij de Amsterdammers. Alfred Schreuder is een beoogd assistent, maar Ajax moet nog tot een akkoord komen met Schreuders huidige club Hoffenheim. Raymond van Barneveld heeft Vincent van der Voort uitgeschakeld in de race om de wereldtitel darts. Het werd in de Alexandra Palace 4-1 voor Van Barneveld, die daarmee door is naar de kwartfinale. Ook Michael van Gerwen is door, al had hij een lastige aan tegenstander Gerwin Price.